Raymond met het NOS-journaal. Het Witte Huis twijfelt of de foto's van het lijk van Bin Laden moeten worden gepubliceerd. Belangrijke Amerikaanse politici hebben geëist dat de foto's moeten worden vrijgegeven. Ze vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien dat Bin Laden echt dood is. De komende dag zal de Amerikaanse regering een besluit nemen over publicatie van de foto's. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie tegen Bin Laden Geronimo was... President Obama, de legerleiding en de chefs van de inlichtingendiensten konden de operatie live volgen via satellieten. Eerst hoorden ze het codewoord Geronimo en toen wisten ze dat Bin Laden was gevonden. Even later hoorden ze Geronimo Ekia, enemy killed in action, en toen wisten ze dat Bin Laden was gedood. De VN-veiligheidsraad heeft de dood van Osama Bin Laden verwelkomd. De raad spreekt van een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen het terrorisme. Zwitserse banken hebben te goede van ruim een half miljard euro bevroren omdat ze in verband worden gebracht met Noord-Afrikaanse dictators. De Libische leider Gaddafi en zijn gevolg hebben 280 miljoen euro aan te goede in Zwitserland. De voormalige Egyptische president Mubarak komt op 319 miljoen euro en van de vroegere Tunesische leider Ben Ali is 46 miljoen euro bevroren. De Italiaanse politie heeft in de buurt van Napels een van de meest gezochte maffiabazen aangehouden. De 53-jarige Mario Catarino werd opgepakt in een huis in een plaatsje dat geldt als het centrum van zijn maffiaklem. Catarino was al sinds 2005 op de vlucht. Hij was bij verstek veroordeeld tot levenslang wegens moord, drugshandel, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Catarino gaf leiding aan een uitstekend georganiseerde groep criminelen die in bijna alle maatschappelijke sectoren actief zijn. Bij de duinbrand in Schoorl heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Wel gaan 160 brandweermannen nog de hele nacht en morgen overdag door met nablussen. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen om de ergste hitte eruit te halen.